11 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De paus is in het voormalige concentratiekamp Auschwitz geweest. Het was een sober bezoek waarbij de paus de tijd nam om in stilte alleen te zijn... en daarna sprak hij ook met overlevenden. Paus Franciscus is de derde paus die Auschwitz bezoekt. Franciscus is vijf dagen in Polen vanwege de Wereldjongerendagen... het grootste jongerenevenement ter wereld. Hij is woensdag aangekomen en leidde gisteren een kerkdienst in de buitenlucht. De verkoop van vakantiehuizen in Nederland is vorig jaar verdubbeld. In 2015 kochten ruim 3100 mensen een vakantiehuis. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2014. Vooral op de Veluwe en aan de kust van Noord-Holland en Zuid-Holland schieten de verkopen omhoog. En ook de prijzen stegen met 8%, zegt makelaarsvereniging NVM. Volgens de makelaars zien mensen de huizen als belegging, nu spaargeld en obligaties weinig opleveren. In Nederland zijn vorig jaar 120 mensen door een misdrijf om het leven gekomen. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het laagste aantal sinds de telling in 1996 begon. Ten opzichte van 2014 nam vorig jaar vooral het aantal mannen dat omkwam fors af. Van 113 naar 77. Het aantal vermoorde vrouwen lag met 43 slachtoffers iets hoger. De Telegraaf Mediagroep schrapt 75 banen en er worden locaties gesloten. Het bedrijf noemt dat onvermijdelijk nu de inkomsten uit advertenties in kranten en bladen met bijna 22 zijn gedaald in het afgelopen half jaar. In dezelfde periode vorig jaar daalde die inkomsten al met bijna 16 en ook de oplagecijfers daalden. De Australische regering weigert oud-premier Rudd voor te dragen als opvolger van VN-chef Ban Ki-moon. Premier Turnbull noemt zijn voorganger niet geschikt voor die baan. Rudd gaf twee weken geleden aan dat hij de VN wil leiden. En voor een kandidatuur had Rudd de steun nodig van de Australische overheid. En dan het weer, wisselvallig, met wolken, enkele buien, soms ook zon, veel wind. Het wordt 20 tot 23 graden, en ook in het weekende buien, maar wel minder dan vandaag en er is ook meer zon. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 West richting Den Haag. 3 kilometer bij Osdorp door een ongeluk. Je hebt daar een kwartier vertraging, want er zijn drie rijstroken dicht. En op de A28 Amersfoort Zwolle. Daar staat bij Nijkerk files met een lengte van 5 kilometer in beide richtingen. Beide richtingen is ook e- één rijstrook dicht. Op de rijbaan richting Zwolle staat namelijk een uitgebrande auto. Je hebt daar bijna een uur vertraging. Het verkeer bij Amersfoort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 like that.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 at these dreams again. Yeah, I'm feeling.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 sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll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 Free up yourself, get out of control. Baby,